Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten nog honderden mensen opgehaald worden in Afghanistan. Dat zegt de missionair minister Kaag. We weten dat er op dit moment meer dan 700 Nederlanders nog in Afghanistan zijn. Het is moeilijk om die Nederlanders vanuit een veilige plek op het vliegveld van Kabul te krijgen. En eenmaal daar is er ook chaos. We hebben op dit moment nog steeds niet vanwege de chaos op de luchthaven een beeld in welke vliegtuigen onze eigen mensen zitten of de landgenoten van andere EU-landen of NAVO-bondgenoten of Afghaans personeel. Geen enkel land weet dit met, met zekerheid. Een vliegtuig met 180 passagiers landt over een half uurtje op Schiphol. Ook daarbij is het onduidelijk hoeveel Nederlanders er aan boord zitten. Mensen die ooit corona hebben gehad, hebben bij de tweede vaccinatie vaker last van bijwerkingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en koorts. Het geldt zowel voor de prikken van AstraZeneca als die van Moderna en Pfizer. Bewoners van het Zeeuwse dorpje Kattendijken wachten al weken op hun post. Rouwkaarten, verzekeringspapieren, belangrijke brieven. Het valt de laatste tijd geen van alle op de deurmat. PostNL bood gisteren zijn excuses aan en zei meteen maatregelen te nemen. Het CDA vindt dat te lang duren en heeft kamervragen aan de minister gesteld. En Ajax-fans moesten er even op wachten. Maar eindelijk weten ze hoe het unieke Bob Marley-shirt eruit gaat zien. Het derde shirt van de Amsterdammers wordt een ode aan dit liedje. Three Little Birds wordt tijdens wedstrijden door iedereen in de arena meegezongen. Het nieuwe shirt is zwart en heeft op de schouders en op de mouwen de rasta-kleuren, groen, geel, rood. En in de kraag staan drie kleine vogels. Het tenue is meteen populair. De webshop was vanochtend overbelast en buiten de fanshop staat sinds de bekendmaking een lange rij. Heb ik het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Af en toe trekt er een buitje over. Het is 21 graden. Morgen een grijs begin. Smiddags volop zon. 22 tot 25 graden wordt het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de A9.